Uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Demonstranten in de Amerikaanse stad Baltimore hebben een standbeeld van Christoffel Columbus omvergetrokken en in het water van de haven gegooid. Lokale anti-racisme-activisten dreigden daar al weken mee. Ze houden Columbus verantwoordelijk voor het leed dat de oorspronkelijke bewoners van de gebieden die hij ontdekt zou hebben werd aangedaan. In 1492 kwam Columbus in Spaanse dienst aan in het Caribisch gebied, wat de Europese kolonisatie van Noord- en Zuid-Amerika in gang zette. Na meer dan 12 uur blussen is het de brandweer in Rotterdam gelukt om een brand in de haven uit te krijgen. Gistermiddag brak de brand uit in het ruim van een vrachtschip dat metaalschroot vervoert. Eén bemanningslid werd met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De Britse premier Johnson gaat de Chinese techfabrikant Huawei toch weren bij het meebouwen aan de 5G-netwerken in het land. Dat schrijft The Telegraph. Volgens de krant zal het, de Britse, zal het Britse kabinet het besluit komende week bekendmaken. Begin dit jaar besloot Johnson juist dat Huawei wel mocht meebouwen, behalve aan de gevoelige kerndelen van de netwerken. Met hun draai volgen de Britten nu de Amerikanen. Die Huawei weren omdat het bedrijf niet betrouwbaar zou zijn vanwege banden met de Chinese overheid. Die zou Huawei gebruiken voor spionage en sabotage. Het bedrijf ontkent die beschuldigingen. Fractievoorzitter Azarkan van Denk wil bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart de lijsttrekker zijn van zijn partij. Hij wil blijven strijden tegen racisme en discriminatie, zei hij bij Talkshow op 1. Na de zomer kiezen de partijleden de nieuwe lijsttrekker. Het weer, het is bewolkt en er staat flink wat wind. Het is een graad of 17.